Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Arnhem is vanavond een park ontruimd. Volgens agenten was het veel te druk in het Sonsbeekpark. Trokken bezoekers zich niets aan van een oproep om zich aan de coronamaatregelen te houden. Ze besloten daarom om iedereen weg te sturen. Deze jongen zat er prima, We hoorde een verslaggever van Omroep Gelderland. Het is hier hartstikke druk, hè? Het is hier hartstikke druk. Het is wel gezellig, hè? Ik vind het hartstikke gezellig. Biertje drinken met de jongens. Als ik nou kijk naar de anderhalve meter, dat, dat lukt hier absoluut niet, hè? Eh, nee, absoluut niet. Ehm, het voordeel is wel dat het in buitenlucht is, dus dat helpt. Maar anderhalve meter is niet te houden, nee. Oké, Maastricht werd een park ontruimd. De politie laat aan de regionale omroep L1 weten dat ze er rekening mee houden... dat ze vanwege het mooie weer de komende dagen ook op andere plekken moeten handhaven. Het Openbaar Ministerie wil dat een oud-politiechef in Amsterdam negen maanden de cel ingaat. gaat. Hij zou declaraties hebben ingediend voor concertkaartjes, voetbalwedstrijden en dure etentjes. In totaal gaat het om zo'n 50.000 euro. Volgens de officier van justitie was de man een ticketmachine die jarenlang VIP-kaartjes regelde. En de brandweer in Hengelo kan de meest bijzondere klus van het jaar tot nu toe alvast afvinken. Ze kregen een belletje om een winkelwagen 10 meter hoog in de boom eruit te halen. Mogelijk is de kar vanaf het flatgebouw in de boom gegooid. En het Nederlands elftal heeft vanavond gedaan wat het moest doen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Na een moeizame eerste helft stond het maar 1-0 voor Oranje. Maar na de rust ging het even erg hard, zagen onze commentatoren. De Jong, de Jong bij de eerste paal, 2-0. Luc de Jong scoort voor het Nederlands elftal. Zit er dan toch tegen de bar? Ja, gaat hij erin. Eigen doelpunt. Wijnaldum en nog een keer Wijnaldum. 4-0, ja. Klaassen vrijgespeeld, moet de volgende zijn. Klaas ja. heeft ervoor, ja. Dat is geen buitenspel, dat is 5-0. Pak het telramen nu eindelijk maar bij. Ja, want dat werd uiteindelijk 7-0. Prima avondje dus, ook omdat belangrijke concurrent Turkije gelijk speelde tegen Letland. En het weer nog. Er is bijna geen bewolking en vannacht is het minimaal een graad of 6. Morgen eigenlijk een herhaling van vandaag.